moet met het RWS Journaal. De zaak Savannah loopt vertraging op. De verdachte van 17 uit Den Bosch wordt op verzoek van de kliniek langer geobserveerd. Ook wil het Openbaar Ministerie volgens RTV Utrecht extra getuigen oproepen. Het bleek vandaag tijdens de proforma-zitting. In april gaat de zaak verder. De 14-jarige Savannah werd vorig jaar juni om het leven gebracht. Haar lichaam werd gevonden op een industrieterrein in Bunschoten. Berichten dat Nederland alarm heeft geslagen over Russische hekaanvallen tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn alleen maar olie op het vuur van de anti-Russische hysterie. Dat zegt de persvoorlichter van president Poetin. Nieuwsuur en de Volkskrant onthulden gisteren dat de Nederlandse veiligheidsdiensten de FBI informatie hebben gegeven over Russische hackers. Het TT-circuit van Assen heeft een positieve beoordeling gekregen van de FIA race-directeur. Volgens de organisatie in Assen is dat een belangrijke stap om de Formule 1 terug te krijgen naar Nederland. De race-directeur zei dat hij erg onder de indruk is van het parcours. Maar het circuit moet nog wel enkele noodzakelijke aanpassingen doen om de veiligheid te verbeteren. De kosten daarvoor worden geschat op 2 miljoen euro. Het AMC in Amsterdam zet een biobank op met weefsel van foetussen. Medici kunnen zo beter onderzoek doen naar de werking van genen en de ontwikkeling van organen. Voor zover bekend is deze biobank wereldwijd de eerste in zijn soort. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat ouders actief benaderen om materiaal af te staan als ze hun kind zijn kwijtgeraakt door een afgebroken zwangerschap of doordat het kind dood is geboren. Dankzij de biobank kan bijvoorbeeld worden onderzocht waarom het ene kind met Down-syndroom wel een hartafwijking krijgt en het andere niet. Het weer nog. In de oostelijke helft van het land is het bewolkt. In het westen is er vanmiddag nog kans op wat zon.